5 uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In vrijwel heel Nieuw-Zeeland worden de coronamaatregelen opgeheven... heeft premier Ardern bekendgemaakt. Alleen in de grootste stad, Auckland, blijft een deel van de beperkingen voorlopig nog van kracht. Daar was het virus vorige maand opgedoken... na drie maanden zonder nieuwe besmettingen... waarna opnieuw strenge maatregelen werden genomen. De uitbraak lijkt nu onder controle. In Nieuw-Zeeland zijn 62 actieve coronagevallen bekend. Een bedrijf uit Wageningen levert geavanceerde surveillance-technologie aan Chinese veiligheidsdiensten, meldt Amnesty International. Ook twee ondernemingen uit Zweden en Frankrijk zouden zulke systemen leveren. Volgens Amnesty lopen de bedrijven een groot risico om bij te dragen aan mensenrechten schendingen in China. Het Wageningse bedrijf zegt emotieherkenningssoftware te hebben verkocht aan Chinese universiteiten die het zouden gebruiken voor gedragsonderzoek. Amnesty wil een Europees verbod op de export van dit soort systemen. In de plaats Hem in Noord-Holland zijn drie grote schuren door brand verwoest. In de schuren lagen houten kisten opgeslagen. Het vuur werd aan het begin van de nacht ontdekt. Er zijn geen gewonden. Niet ver van de schuren is asbest neergeslagen... maar dat levert volgens de brandweer geen gevaar op voor de omgeving. Over de oorzaak van de brand in Hem is nog niets bekend. In de VS is een vrouw aangehouden voor het versturen van een gifbrief naar president Trump. Amerikaanse media melden dat ze werd gearresteerd toen ze vanuit Canada de VS wilde binnenkomen. Volgens een functionaris had ze een vuurwapen bij zich. De brief voor Trump werd afgelopen week ontdekt bij een controle. Die wordt gedaan voordat brieven in het Witte Huis terechtkomen. In de brief zat het gif ricine. Dat kan binnen een paar dagen dodelijk zijn. Het weer. Het is helder en fris. Aan de kust zo'n 11 graden. In het binnenland een graad of 5. Overdag opnieuw zomers met 20 tot 25 graden.